Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een brand in Beest brak waarschijnlijk uit in een drugslab. In een groot bedrijfspand in die plaats in Gelderland brak vannacht brand uit. Het zorgde voor heel veel rookoverlast. Voor de zekerheid werd er een NL Alert verstuurd. En ook op de snelweg A2 hadden automobilisten er last van. Die weg ging een tijdje dicht. Deze man zag de brand en hoorde een hoop gasflessen kapot knallen. is hoor, er wordt een hele grote brand hoor klappen. Eh, ik hoop maar dat we... Het zijn allemaal gasflessen die eh, erop komen. Dus uh, verschrikkelijk. Volgens de politie zijn op het industrieterrein nu resten gevonden... waardoor ze denken dat er in het pand een drugslab zat. En er is ook weer een explosie geweest in een woonwijk in Hoevenhaag, een dorp in Utrecht. Niemand raakte daar gewond, maar er is wel een hoop schade. Voor de zekerheid zijn ook twee straten ontruimd. Begin deze maand was er iets verderop in die wijk ook al een explosie bij een huis... maar de politie weet nog niet of het iets met elkaar te maken heeft. In San Francisco wordt de noodtoestand uitgeroepen vanwege de apenpokken. De burgemeester zegt dat er een groot tekort is aan vaccins... en dat er meer hulp van de regering moet komen... In de staat Californië zijn tot nu toe zo'n 800 gevallen bekend. Een derde van de patiënten komt uit San Francisco. En Maarten van der Weijden heeft weer iets bedacht. De oud-Olympisch kampioen probeerde al om de Elfstedentocht te zwemmen... en zwom ook 32 uur tegen de stroming in... En vanochtend is hij op de fiets gestapt om in een week tijd dik 3.500 kilometer te gaan fietsen. Ja, nou, ik hou van uitdagingen. Eh, en voor mij is het ook een training voor volgend jaar waar ik de Elfsteden triathlon ga doen. Waar ik niet alleen 200 kilometer ga zwemmen, maar ook ga fietsen en ga lopen. En dat duurt ongeveer een week. Eh, en daarom ga ik nu ook een week fietsen. Ja, maar is wel, eh, je wilt wel gelijk een wereldrecord verbreken. Dus je wilt niet zomaar zeven daadjes eh, even op de fiets zitten. Nee, ik hou wel van extreme doelen inderdaad. hij moet elke dag minimaal 500 kilometer rijden om dat wereldrecord te verbreken. En eet en drinkt dus ook op de fiets. Hij stapt alleen af als hij moet poepen en om s'nachts een kort dutje te doen. Hij hoopt dat er fietsers zijn die een beetje willen helpen. Dus als je zin hebt kun je een paar rondjes voor Maarten gaan rijden om hem een beetje uit de wind te houden. En het weer nog, een beetje van alles wat vandaag.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 De linkerrijstrook is dicht. Vanwege technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Hilversum en Amersfoort Centraal. Houd rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 I will lift you up, we can tear it up. Feel the love around when the sun comes down. People give it up, we we're rising up like the sun. Like the sun. So hold but you will see we can hold on, hold on. The road is clear, so got all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place. If I up like the see it. You were out of my way, but so much has changed.